jou en mij. Oh, oh het is over. Gevoelloos als ik met je vrij. Oh, oh, het is over. Je hoort niet meer bij mij. Je hoort niet meer bij mij. Snikkend op je bed, tranen vol dat ik jou verlaat.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 De spaarders bij de DSB-bank krijgen binnenkort 3000 euro uitgekeerd als voorschot op de uitbetaling van het hele spaarbedrag. Bedragen tot 100.000 euro zijn gegarandeerd door de Nederlandse bank. De uitbetaling kost de gezamenlijke banken in Nederland 300 miljoen euro. Minister Bos wijst de kritiek van DSB-topman Scheringa van de hand dat zijn bank kapot gemaakt is. Op een persconferentie zei Bos dat DSB failliet is gegaan omdat de bank zichzelf in problemen heeft gebracht. De chauffeur van de touringcar die vanochtend in Spanje uit de bocht vloog... zegt dat hij is geschrokken van iets dat de weg overstak. De bus kantelde toen hij probeerde uit te wijken. Bij het ongeluk kwam een meisje van 15 uit Ooi om het leven. 13 mensen liggen nog in het ziekenhuis. In de bus zaten leerlingen en docenten van het Canisius College in Nijmegen... die op cultuurreis waren. Minister Kramer van Vrom geeft de gemeente Arnhem 21 miljoen euro extra voor het afbouwen van het nieuwe station. Dat melden bronnen in Den Haag. Daarnaast komt er waarschijnlijk nog zo'n 15 miljoen bij van de provincie, de gemeente en de stadsregio. Het nieuwe station zou eigenlijk dit jaar al opengaan, maar door tegenvallers schoof dat steeds op. Daardoor is het al jaren een puinhoop rondom het station. Een monteur van de Wegenwacht is gisteren in Maarsen mishandeld door een automobilist die hij had geholpen. De auto van de man moest voor een reparatie naar een garage in Utrecht worden gesleept. De automobilist eiste vervangend vervoer, maar de man van de Wegenwacht zei dat hij daar geen recht op had. Daarop werd de automobilist zo kwaad dat hij de monteur een vuistslag in zijn gezicht gaf. De monteur van de Wegenwacht heeft aangifte gedaan. De politie probeert de automobilist aan de hand van zijn kenteken op te sporen. Het weer vanuit het westen opklaringen.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 I come home drunk and angry and so demanding. She lay me down and squeezed it out, rubbed my head while taking care of me. Guess it got to be too albumversion van Girls in Motion. Niels Lovegren heeft het zelf geschreven, bespeelde de gitaar en had ook de vocals voor zijn rekening. Kevin McCormick, hij bespeelt de bas. Andy Newmark de drums en Ringo Starr drums on datzelfde nummer. Girl in Motion, het is een, eh, een, een cd geworden die opgenomen is tijdens een eh, special van Parkpop Edition hier in Nederland. there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. There goes the last DJ who plays when he wants to play and says what he wants to say. Goes the Last DJ. Nou, ik hoop dat dat nog eh, heel lang zal eh, duren... hoor, dat de laatste disjockey verdwijnt. Tom Petty en his Heartbreakers. En deze dame, je hebt er al weinig meer van gehoord de laatste tijd, hè? Terwijl ze zo'n prachtige stem en zulke prachtige liedjes maakt.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 cd die uit werd gebracht door Eva Cassidy in 1996 eh, eh, alweer. You Take My Breath Away, Claire Hemmel. Zij schreef het voor deze dame, deze, deze Eva Cassidy. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me Pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Soon as I Ben van eh, Bruce Springsteen... dan weet u wel waar eh, dit nummer vanaf komt, van welke cd. Ik weet het helaas niet. Ik heb dit thuis eh, thuisgestuurd gekregen op een singeltje. Pay Me My Money Down. Een heel leuk, vrolijk nummer. De Eagles, je kent ze beslist wel, hè? Nou reist hier in <laughs> Nederland ook een band rond. Die noemt zich de Eagles Tribute Band. En de zanger daarvan is niemand minder dan Wim van der Vliert. Don Henley schreef het. en Leo Priest bewerkten het. hot September down in Texas Suck the streams bone dry Turn the roads to dust In the sleepy little towns down in Texas The shades sleeves are all rolled up. And the only thing that breaks the silence are the trucks are passing by. And late at night on the front porch swing, you can hear them all. And a lonesome whippoorwill cries to the stars above. He was calling out for his lady love. She's been So. change, never change. de beste zangers die wij hier hebben in Nederland, Wim van de Vliert. En hij deed het nu samen met de formatie Desperado onder de naam de Eagles Tribute Band Talking to the Moon. Zo heet ook hun cd die zij hebben uitgebracht. Ik zei dan net eh, misschien wel de beste zanger van Nederland en dit is misschien wel de beste zanger van heel de wereld. Ik heb het over James Taylor. Mijn eerste indruk was zo van...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 Want ja, die man die wil eigenlijk alles toch wel graag in, eh, in eigen hand houden, om het zo uit te drukken. 18 tracks staan er op deze cd. En als u eh, fan bent van, van deze James Taylor, net als ik ben, dan moet u maar eens naar uw favoriete platenzaak gaan en gaan luisteren naar die cd. Dit is ook Spik Splinter Nieuw. Katie Ann McClintock, een dame afkomstig uit Canada die haar eigen nummer schrijft en ze natuurlijk ook zingt. Sorry Katie Ann. van deze Kathy N McClintock. Ik zeg door haar zelf geschreven en door haar eh, vriend geproduceerd. En dit is singer-songwriter Marieke Jager hier uit Nederland. Zij heeft het over Remember. Afkomstig van haar eh, cd uit 2006, The Beauty Around. En ik weet, ze heeft nog eentje uitgebracht. disappointment I once took for granted. All Night Long is een remix van Gare du Nord uit 2002. Eh, er staan twee, drie keer hetzelfde nummer op. Eén keer van 7 minuten, één van 4,50 en deze van 3,38. dit cd'tje wat ik eh, van een eh, bevriend presentator heb gekregen uit, uh, uit Hilversum. Daar staat op, lekker. En dan denk ik bij mezelf van ja, wat bedoel je nou? De muziek of de dame die op deze cd hoe staat? Ik heb het over Titio 1989. dat zijn allemaal van die cd's die dan in één keer ophouden. En als je dan even niet oplet, dan zijn ze weg ook. Perfectly good guitar, dat zegt John Hyatt. En deze cd, die klinkt ook werkelijk perfect. Maar het is ook een perfectionist, die John Hyatt.